Het ging vandaag goed met de doorstroming bij de Formule 1 in Zandvoort, zegt de organisatie. Vooral gisteren was er veel kritiek op de drukte. Voor vandaag waren extra maatregelen genomen, zoals een extra looproute. Morgenmiddag is de Formule 1 race. Max Verstappen start dan vanaf pole position. De militairen die na het vertrek van de Nederlandse troepen uit Afghanistan in de regio waren achtergebleven, komen terug naar Nederland. Het team was daar met een vliegtuig voor het geval er nog mensen opgehaald zouden kunnen worden uit Kabul. Die mogelijkheid kwam niet meer en daarom keren de militairen en het vliegtuig terug. De politie in Maastricht heeft een man aangehouden die met een bijl over straat liep. Ook had hij volgens de politie een vrouw geslagen met een tas.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 I'm stronger than a locomotive. Yeah. That old saying is true. I'm stronger than a locomotive people saying it's true. But I can't understand sometimes, baby, why I'm so weak for you. I can leave tall buildings in a single mile. When it comes to getting over you, baby, well, I can't get off the ground. And but they call me the... I've outgrown a few, yes I have. can't keep up with you. 1010 Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.